Een deel van de Tweede Kamer had daarop aangedrongen. reden is het aannemen van de amnestiewet in Suriname. De tsunami-waarschuwing voor de landen rond de Indische Oceaan is ingetrokken. De waarschuwing was afgegeven na een aantal zeer zware aardbevingen voor de kust van Aceh, de noordelijke provincie van het Indonesische eiland Sumatra. De bevingen hadden een kracht rond 8,6 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er geen meldingen binnengekomen van zware schade of slachtoffers. De Tweede Kamer prijst de commissie De Wit voor de conclusies over de aanpak van de kredietcrisis. De Wit vindt dat de Nederlandse autoriteiten grote fouten hebben gemaakt en dat toenmalig minister Bos de Tweede Kamer vaak te laat heeft geïnformeerd. Bijna alle fracties benadrukken dat het kabinet bij dit soort operaties de Kamer voortaan beter moet inlichten, maar dat de Kamer ook meer zijn tanden moet laten zien. Het netwerk van Vodafone is zo goed als hersteld, dat meldt het telecombedrijf op zijn site. Honderdduizenden klanten hadden sinds vorige week woensdag dagenlang geen bereik door een brand bij een telefooncentrale van Vodafone. Het bedrijf betreurt de overlast voor klanten en maakt later deze week bekend hoe het de klanten tegemoet gaat komen. Algemeen directeur Maud Groenberg moet weg bij bureau jeugdzorg Haaglanden Zuid-Holland. Dat is het grootste jeugdzorgbureau van Nederland. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat voor Groenberg niet meer voldoende draagvlak bestaat binnen delen van de organisatie, schrijft de Raad van Toezicht. Personeel had klachten over Groenberg omdat ze niet of nauwelijks tegenspraak zou dulden. Het weer. Vanavond buien met kans op onweer en hagel. Morgen eerst zonnig, daarna weer enkele buien. En het wordt dan 12 graden. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar 140 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knopen Eemnes en af het Bunschoten 7 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 5 kilometer. Heeft ook te maken met een aanrijding. A12 Den Haag richting Arnhem tussen knooppunt Ouderijn en Driebergen 8 kilometer. A13 Den Haag Rotterdam bij de afwit Berkon Rode Reis 4. Op de N15A15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Spijkenisse 6 kilometer. En verderop is het langzaam rijden tot aan knooppunt Vaanplein over 8 kilometer. Verder richting Gorkum op de A15 tussen tussen hardingsveld giesendam en Sliedrecht-West 7 kilometer. A20 hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt plein 4. Verderop bij Moordrecht nog eens 4 kilometer.